Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In steden in Turkije waren gisteravond opnieuw grote demonstraties. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Hij is een belangrijke tegenstander van president Erdogan. Het ging er vooral laat op de avond hard aan toe, correspondent Mitra Nazar. Toen ik zelf onderweg naar huis was, eh, zag ik bij, bij een apotheek in een zijstraatje... dat het vol zat met jonge mensen met verwondingen en traangas in hun ogen. Ja, de politie is gewoon in, op een zeker moment laat in de avond... het, hele gebied rondom het stadhuis gaan eh, schoonvegen. De burgemeester wordt onder meer verdacht van corruptie... maar veel inwoners van Turkije geloven er niks van. Een vijfde van alle jongeren is wel eens opgelicht door een nepwebshop. Volgens de Telegraaf overkwam het sommigen zelfs meer dan één keer. De Fraude helpdesk noemt het een groot probleem. Eén verkeerde klik en je geld is weg. Ze vindt het belangrijk dat jongeren kritisch leren kijken... voor ze hun bestelling plaatsen. Check reviews en keurmerken. En als een prijs te mooi is om waar te zijn, dan is hij dat vaak ook. Nederland en Oranje, Spanje hebben er een spektakel van gemaakt gisteravond in de Nations League. Oranje kwam drie keer achter, maar maakte ook drie keer de gelijkmaker. De laatste keer was in de laatste minuten van de verlenging. Voor de 3-3, Xavi Simons met de aanloop, met de korte pasjes. Simons, ja! 3-3, hij schiet hem langs Simons. Langs Simon, moet ik zeggen. Simons verslaat Simon en het is 3-3. En dus zouden er penalties komen. Ja, dan heb je jinxen en deze opmerking. We zijn helemaal klaar voor die penaltyreeks, want we schieten ze er allemaal in. Dat liep toch net even anders. Lang en Malen misten hun penalty. Daardoor is Nederland uitgeschakeld. Spanje staat in de halve finale. Het weer nog vanochtend eerst kans op wat mist, maar die lost al snel op. Daarna af en toe wolken, maar ook best wat zon. Alleen in het zuidoosten zijn er wat buitjes. Het wordt vandaag max 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk-Oost 9 kilometer file met een half uur extra reistijd.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 We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. for life it, take it in, saw it. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.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 De verkoop van merken als Heineken en Calvé daalde het afgelopen jaar met 9 procent. Het Oekraïnse leger zegt vannacht 57 drones uit de lucht te hebben geschoten die door Rusland waren gelanceerd. Tientallen andere drones bereikten hun doel volgens Oekraïne niet. De Britse netbeheerder zegt dat luchthaven London Heathrow afgelopen vrijdag helemaal niet dicht had gehoeven. De netbeheerder zegt tegen een Britse krant dat Heathrow nooit zonder stroom was komen te zitten. Omdat er nog genoeg andere elektriciteitsstations bij konden springen toen een ander groot station uitviel door een brand. Het weer, het is droog met af en toe zon vandaag en 12 tot 17 graden. 106.9 ZFN Please don't stop the music. Marshall, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, the Studebaker Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc.